met het NOS Journaal. In Athene wordt vandaag de presentatie van de nieuwe nationale Griekse overgangsregering verwacht. Volgens een bron uit de Socialistische Partij wordt voorzitter Vassilios Kouris van het Europese Hof van Justitie de nieuwe premier. De huidige premier Papandreou gaat vanochtend eerst naar de president. Daarna zijn er nog bijeenkomsten van de politieke leiders waarna de regering wordt voorgesteld. De Italiaanse premier Berlusconi vindt dat zijn partijgenoot Angelino Alvano hem na de verkiezingen moet opvolgen als premier. Alvano was tot zomer van dit jaar minister van Justitie in Berlusconi's kabinet en is nu secretaris van zijn partij Volk van de Vrijheid. In een Italiaanse krant zegt Berlusconi dat hij verwacht dat er in februari verkiezingen komen. Berlusconi bevestigt dat hij vertrekt als het parlement zijn bezuinigingsplannen heeft goedgekeurd. Naar verwachting stemmen beide kamers er deze maand over. Iedere gemeente zou niet reanimeerpenningen moeten aanbieden. Dat vindt D66, die daarover een voorstel indient bij de Tweede Kamer. Een reanimeerpenning is een ketting met pasauto en handtekening die mensen om hun nek kunnen dragen. Nu is de penning alleen beschikbaar voor leden van de Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde. D66 wil dat ook niet leden bij de gemeente voor een klein bedrag zo'n penning kunnen kopen. De Brabantse woningcorporatie Woningstichting Geert heeft een miljoenenclaim ingediend bij een oud bestuurder. De corporatie zegt dat er flinke financiële schade is geleden door het optreden van de man bij het aankopen van grond en vastgoed. De Brabantse corporatie bezit in totaal 205 hectare grond. Uit onderzoek blijkt dat een deel van die grond geen woonbestemming heeft en de corporatie er dus geen woningen op kan zetten. Het weer dan nog. Eerst nog wat nevel en mist. Maar in de loop van de ochtend breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Vanmiddag volop zon bij een temperatuur van ongeveer 13 graden. Morgen begint de dag opnieuw met nevel en mist. En krijgt de zon in de middag weer volop de ruimte. Het wordt dan een graad of 12. Dit was het Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad staat nog een lange file op de A1 richting Amsterdam. Daar staat door een ongeluk tussen Blarikum en Knoopend Muidenberg nog 8 kilometer. Wel zijn inmiddels alle rijstoken weer open.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 vraag. De antwoorden die zijn er niet. 熟悉。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 out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 feels. I like how it feels.